Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Duitse president Steinmeier heeft in Jeruzalem een emotionele toespraak gehouden... ter gelegenheid van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz 75 jaar geleden. Hij sprak over de verschrikkelijkste misdaad uit de geschiedenis... die door zijn landgenoten is aangericht. Steinmeier is de eerste president van Duitsland die een bezoek bracht... aan het Israëlische herdenkingscentrum voor de holocaust Yad Vashem. Daar was hij een van de vele staatshoofden en regeringsleiders... die spraken over de misdaden tegen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander was ook bij de herdenking in Jeruzalem. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt het op dit moment niet nodig om vanwege het nieuwe coronavirus de internationale noodtoestand uit te roepen. Er zijn nog te weinig gevallen in het buitenland, zegt de organisatie, en China neemt de goede maatregelen. Het dodental als gevolg van het virus staat nu op 18. Spanje en Marokko ruzie over een onderzeese berg in de Atlantische Oceaan. In die berg, bij de Canarische eilanden, zit een grote voorraad telluur, een grondstof voor zonnepanelen. Het conflict staat op scherp nu Marokko zijn grensgebied in de oceaan flink heeft uitgebreid. De afgezette voorzitter van de Partij voor de Dieren mag zondag niet bij het partijcongres zijn. Het royement van voorzitter Wolswinkel is daar een belangrijk thema. Een aantal leden wilden met een motie afdwingen dat Wolswinkel toch naar binnen zou mogen... maar het bestuur van de Partij voor de Dieren is daarvoor gaan liggen. Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Er was een lange strafschoppenserie voor nodig om van IJsselmeervogels te winnen. Na 90 minuten was het 1-1 en in de verlenging werd niet meer gescoord. In de kwartfinales moet Go Ahead het opnemen tegen FC Utrecht. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten, dichte mist. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de min 2 en plus 5 graden. Morgen op veel plaatsen grijs en in het noorden wat regen of motregen.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 It's just what I do and I can't get no Just what I do and I can't get no Hit it! We're playing country up in here, and we're proud of it. Jesse James was an outlaw man. He was always get no loving I'm the workingest painter that you ever saw Cause lately I ain't getting no loving at all It's just what I do It's just what I do It's just what I do Here we go It's just what I do when I can't get no loving Het nummer is al 17 jaar oud, maar wat klinkt er toch nog van deze tijd. Je luisterde naar Trick Pony en Just What I Do. Ja, je weet het zover wel, hè? Het is Nashville en we zijn natuurlijk weer twee uur bij je... met de lekkerste country muziek, afgewisseld met wat Americana en wat Bluegrass. We gaan verder met de zangeres die haar tweede album in, uh, even 2006 volgens mij weer uitbracht. Aston Shepard en Where Country Grows. Have you ever rode a dirt road with the windows rolled down smelling circle vine Riding for no reason and you're looking, not seeing a house But every few slow. That's where it comes. that's where country grows. info.nashvilleradio.nl. Een mailtje toegestuurd van Niels Habraken. Had voor het eerst naar onze uitzending geluisterd samen met zijn zoontje Stijn. En vond het een lekkere show en gaat zeker vaker luisteren. En had een verzoekje of wij voor hem wilden draaien. Voor hem en uiteraard ook zoon Stijn. Hanna mee met Back to You. Nou, daar willen we graag gehoor aan geven. Dus bij deze. It all starts with a spark, a little light in the dark. from the past to the present.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 I got my home. Got a pretty little girl that don't wanna be alone. And I got my hopes. I got my dreams. But the real life ain't that simple, so it seems. So I will work for one more day country rock van de bovenste plank. De Wolf Brothers met One Way State of Mind. Zoals je gewend bent bij Nashville draaien wij natuurlijk ook af en toe wat Amerikanen en bluegrass. En daar is nu tijd voor geworden. Hier is Whiskey Shivers featuring Kelsey Wilson en There Is a Time.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 We gaan verder met een artiest die eerst in de formatie Hootie en de Blowfish zat, maar in 2008 zijn overstap maakte naar country. Darius Rucker met een hele toepasselijke plaat, hier is Radio. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. 17, the only way I had a car is after I dropped my mama off where she needed to go. baseball tires With the ceiling falling and the window stuck But the only thing that I cared about was the radio we turn it on, turn it up to ten And everybody would jump on in Riding down the highway Who wants to be the DJ? I'll find a spot on the side of the road You find something on the radio Like a real, real good song money, no place to go. All we needed was a radio. I grabbed my girl. We looked for somewhere to watch the stars. The perfect place to put it in park and take it slow. She sang along to even the ones that she barely knew She still sounded good a little louder too But we didn't care I'd look at her, she'd look at me I'll never forget that melody They all be quiet. That's my favorite song. Hey, man, turn it up loud. my tie in the morning and always brush my coat before I go. The hurried kiss I get from you when I'm leaving. It's the little things that make me love hold my hand when we're at a show. The way your eyes say more than you when we're talking. It's the little things that make is the way you tell me that you love me too. The way you know just how I like my coffee and how you chase away my every care. that make me gingen terug naar 1967 met Sonny James en It's the Little Things. Tegenwoordig wordt er heel veel nieuwe country gemaakt. Ik moet zeggen, soms vind ik het wel leuk en soms vind ik het niet leuk. Maar ik blijf nog steeds de country met de good old, ja, hoe moet je zeggen, old school vibe blijf ik wel het leukste vinden. De volgende artiesten doet dat heel goed. Whitney Rose en I Don't Want Half, I Just Want Out. verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl There are some misconceptions about where I'm coming from. Rhinestones and the hairdo, but have y'all heard the song? I'm an overnight sensation. I guess the joke's on me. breaking new ground for the future. Meanwhile, huh, let there be country. I come from Mississippi. Now what's countryer than that? Hit the ground running, thanks to Lester Flatt. Now the old man had a saying about the way things ought to be. Boy, as long country And there ain't nothing I like better than my hot hillbilly band Traveling across the country shaking hard working hands They have no fire dues, we don't want it if it's free Just let the There finally comes a time you've got to pass the music on. Changing of the guard and the new blood keeps it strong. Well, I love the masters who gave advice to me. They gave me mountains to move. Meanwhile, let there be country. And there ain't nothing I like better than my hot hillbilly band shaking hard working hands. Paying the fire dues, we don't want it if it's free. Marty Stewart en Let There Be Country. Nou, daar kunnen we voor zorgen hier bij Nashville. Het is tijd geworden voor het Spotlight album. Dat is het album Lucky van de zangeres Carter Sampson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Anything Else To Do en de titelnummer Lucky. Dit is het Nashville Spotlight album. I never even dreamed of you. usually een... Eh, e-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen we uit Engeland een mail toegestuurd van de Spicer Wilson Exchange. Ze zijn vrij nieuw, deze band, en hebben eh, onlangs een, een, ja, hun eerste single uitgebracht. En we kregen dat opgestuurd met de vraag of we daarna wilden luisteren en of misschien wel een plekje hadden voor onze playlist. Hebben we zeker. Dit is Dance the Day Away en volgende week weer meer Digitale Brievenbus. needs more when we've both got places that we need to be going. Tomorrow's a big day, better get ready. But tonight it's just you and me.